It's like uh, tonight in Israel, there was a new moon that was sighted in Israel tonight. Dus vanavond was er in Israël een nieuwe, een nieuwe maan gezien. I don't want to upset anyone, but I've got something to tell you. Ik wil niemand uh, eh, uh, eh, overhoop gooien, maar ik moet u iets vertellen. It's not really a new moon. Het is niet echt een nieuwe maan. It's the same moon that's been up there for 6000 years. Het is dezelfde maan die daar 6000 jaar al is. It's the light of the moon which has been renewed to us here upon the earth. Het is het licht van de maan dat vernieuwd is over ons hier op aarde. From space, one half of the moon is always illuminated. Dus van uh, in de ruimte is één gedeelte van de maan altijd verlicht. There is no dark side of the moon. Er eh, is er geen donkere kant aan de maan? Except on Pink Floyd albums, I guess. <laughs> Behalve op albums van Pink Floyd. But from the earth, the moon has a cycle. Maar op, van, eh, vanuit de aarde gezien heeft de maan een cyclus. From tonight, when the first sliver of the new moon was sighted. En zoals vanavond, als de eerste eh, sliver van de nieuwe maan zichtbaar is. 29.530587 days later, it will look the very same as it does tonight. Zoveel dagen later ziet het er precies zo uit als nu. This is the cycle of the moon. Dat is de cyclus van de maan. And each month we see a renewed moon, a renewed light. En elke maand zien we een vernieuwde maan of een vernieuwd licht. And because we haven't really been taught about the creator's cycle, we're, we're, we're missing something. En omdat we niet echt onder onderwezen zijn over de cyclus van de schepper. When Yeshua, when Yeshua speaks of a renewed covenant, we have to go back to the covenant when it was made. Als Yeshua spreekt over een vernieuwd verbond, moeten we teruggaan naar wanneer dat verbond gemaakt was. before the Almighty shouted down his commandments from the mountaintop. Vooraleer de Almachtige zijn geboden uitschreeuwde vanuit, van bovenop de berg. Moses was required to ask us, will you keep my commandments? Was Moses, werd Moses verzocht ons te vragen, zullen jullie mijn geboden houden? Before we even knew what the first commandment was, we had to say yes or no. En nog voor we wisten wat het eerste gebod was, moesten we al zeggen ja of nee. I guess we could have said, could you give us a sample and we'll get back to you in a few days? We hadden kunnen, misschien kunnen vragen, kan je ons een, een, proefje geven en dan kunnen we dus binnen een paar dagen een antwoord geven. But we'd already seen that the Almighty was our Savior. He rescued us out of Egypt. Maar we hadden al gezien dat de Almachtige ons de redder was, want hij had ons uit Egypte gered. On the basis of that alone, we were asked, will you keep my commandments, whatever I tell you to do? En op basis daarvan alleen werd ons gevraagd, zullen jullie mijn geboden houden, eender wat ik jullie zal vragen. And we said, whatever Yahweh our Elohim says, we promise we will do. En we zeiden, wat Yahweh onze Elohim ook zal vragen, we beloven dat we dat zullen doen. Over a very short course of time, Moses then presented the commandments on a scroll. En dan eh, op, op een heel korte tijd later bood uh, eh, Mozes de geboden aan op een scroll, op een rol. Of course, first the commandments were shouted down, so we heard them verbally. Eerst werden de geboden afgeroepen, zodat hij ze hoorde. Then they were written by the finger of the Almighty in stone for us. En dan werden ze door de vinger van de Almachtige voor ons in steen geschreven. And then they were written on the hides of an entire flock of sheep. En dan werden ze geschreven op de huiden van een hele kudde schapen. At that time Moses killed a bull. En op dat moment heeft Mozes een stier gedood. He took a huge branch from a hyssop tree and dipped it into the pool of blood. En hij nam een grote stok van de uh, hyssopboom en hij doopte die in die plas bloed. He shook it on the book. He and shook the blood onto the book, onto the scroll. En schudde the blood op de, op de rol, op de scroll. And then he took those gallons of blood and he sprinkled it upon the entire congregation of Israel. En dan nam hij die liters bloed en hij spatte ze op de hele gemeente, gemeenschap van Israël. At that moment we are under a blood covenant. En op dat moment zijn we onder een bloedverbond. Whoever breaks the covenant dies. Wie dat verbond ook breekt, sterft. If the Almighty breaks his covenant with us, he dies. Als de Almachtige zijn verbond met ons verbreekt, sterft hij. If we break the covenant, we die. Als wij het verbond verbreken, sterven wij. Well, I think we all know who broke it. ik denk dat we allemaal weten wie het bedankt. That covenant was promising us that we would be his priests and his kings upon the earth. Dat verbond beloofde ons dat wij zijn priesters en zijn koningen op de aarde zouden zijn. But we broke that covenant. Maar wij braken dat verbond. That means we all die. Dat betekent dat we allemaal sterven. There's no way out. Geen uitweg. We're dead. we, we sterven. Amen. Go home. <laughs> the only way out of it is this. De enige uitweg is dit. If someone who never breaks the covenant pays the penalty for the broken covenant. Als iemand die nooit het verbond gebroken heeft, de boete betaalt voor het gebroken verbond. if someone could keep the covenant and not break it in any way, then they could offer themselves in our place. Als er iemand zou zijn die al de geboden zou kunnen houden en het op geen enkele manier zou breken, dan kon die persoon zichzelf aanbieden ten voordele van ons. This represents the renewed covenant, dus paid for in Yeshua's blood. dus dat vertegenwoordigt het vernieuwde verbond waarvoor betaald is met het bloed van Yeshua. And in the book of Revelation it says that he has now made us priests and kings. En in het boek Openbaringen zegt het dat hij ons nu koningen en priesters heeft gemaakt. The covenant is renewed. Het verbond is vernieuwd. The price has been paid. De prijs is betaald. Now get ready for the adventure of your life. <laughs> Maak je nu klaar voor het avontuur van uw leven. It says that Yeshua took his cup. Het zegt dat Yeshua zijn beker nam. And he gave it to his disciples and told them to divide it among themselves. En hij gaf het aan zijn apostelen en hij zei hen van het uh, onder elkaar te verdelen. He said, I am not going to drink a sip of this. until I drink it with you in my Father's kingdom. Mm. Hij zei, ik ga hiervan geen druppel drinken tot ik het met u drink in het koninkrijk van mijn vader. And so as his cup was passed to them and they poured his cup into theirs. En dus terwijl dit, die beker uh, aan hun gegeven wa was en ze elk een beetje in hun eigen beker goten. He put in place what we now remember tonight. Eh, eh, stelde hij in wat we nu vanavond ons gedenken. And until he returns, we can enjoy the fruit of the vine. En tot hij terugkomt, kunnen wij genieten van de vrucht van de wijnstok. But one day in the not too distant future, we're going to be at the marriage supper of the Lamb. En op een dag en in een niet al te verre toekomst gaan we samen genieten op, van het huwelijksfeest van het land. Yeshua is going to fill his cup for the first time in 2000 years. En Yeshua gaat zijn beker vullen voor de eerste keer in 2000 jaar. He's going to say, I've been waiting for this for a long time. En hij zal zeggen, hier heb ik heel lang op gewacht. <laughs> to celebrate this very day with you. Om deze dag met u te vieren. I, I stole away with one of the stone water pots back in Cana, <laughs> and this Cabernet has been aging 2,000 years. <laughs> Ik heb een van de grote stenen waterpotten gestolen daar in, in Canaan. En die Cabernet is nu al 2000 jaar aan het rijpen. He's going to lift his cup and say, Lachaim. Hij gaat zijn... Eh, Lachaim to life everlasting. Ja, Lachaim to Wim. And until that day, we look forward to that day. En tot dan die dag en we kijken uit naar die dag. We now not only look back at the past and that he paid the price. Mm. Kijken we niet alleen terug naar het verleden en dat hij de prijs betaalde. We look forward with joy for that which is set before us. We kijken met vreugde uit naar dat wat voor ons uh, wat ons te wachten staat. And since you all don't have your individual cups, I'm going to drink this for you. Ew, there is cups. Ah! ah! what do you think? Ah! Baruch Yahweh Eloheinu melech Alam Borei pri ha'gafen. Amen. Amen. De zoet wijn, de schoon wijn. ik zal zeker op hetzelfde naam be a good next year. As much as you like. You can stand here and eat the rest of it if you like. How about sports? krijgt die dingen toch opgezet. Ik vraagt van Marcel dat uren voordat dat warm is. Ja, we kunnen vanavond toch ook op het Alles is tot morgen. Dat is duur. Ik vond het dat gemaakt. L'chaim, tovim, to live, to the good life, and of the and to the peace. Okay. I came across the water there, and, but you're originally from uh, That's a place on your uh, um, yeah, the big one, we're, um, all, of- all of my materials are manufactured in South Africa now, so that they can get out to the continent. Because every time I went in from Israel or the US, you know, all, all that stuff is very difficult. It's very expensive. So we start manufacturing there, so that we can get out into Africa. Dat vraag is straks zit dat direct op wat je well, good. Well, I, uh, I hope to see you up there within uh, just a few months. The, uh, the Oxford Bible Church. Um, uh, you know, we, uh, we traveled with them down in Jerusalem. Zien dat hem toch nog eens aan de kalender So tonight, as the light of the new moon, or as the light of the moon is renewed tonight. and terwijl vanavond het licht van de maan vernieuwd wordt. It is a monthly reminder that His promises to us are renewed. Dat is nog eens een keer een herinnering dat zijn beloften aan ons vernieuwd worden. That His covenant with Israel is renewed. dat zijn verbond met Israël vernieuwd is. Many man-made religious systems have said that God forsook his covenant with Israel. Veel eh, mensgemaakt door de mensgemaakte religies zeggen dat God zijn verbond met Israël heeft uh, uh, verzaakt. Which is a very scary idea. Wat een heel bangelijk idee is. Because if he can break his covenants with Israel, want als hij zijn verbond met Israël kan breken, first of all he dies. Dan gaat hij in de eerste plaats sterven. Secondarily, nobody is safe. Dan is er ten tweede niemand veilig. If he can break his eternal covenants, they're not even eternal. Als hij zijn eeuwige belofte kan breken, dan zijn ze niet eeuwig. But prophecy is being fulfilled today in the land of Israel, right now. Maar profetie is momenteel in het land van Israël wordt die vervuld. It was Shimon Kefa who said on the day of Shavuot that that there will be a restoration of all things. En Shimon Kefa, die Petrus is, zei op de dag van Shavuot dat er een herstel van alle dingen zou komen. Now, what these all things are, you know, he didn't specify. Wat al die dingen zouden zijn, heeft hij niet gespecificeerd. But after 1600 years of exile, the Hebrew language had vanished from everyday use. En na 1600 jaar ballingschap was de uh, Hebreeuwse taal helemaal verdwenen. Die werd niet meer gebruikt. But now there are two generations in Israel that have grown up and they have known nothing but the Hebrew language. Maar nu zijn er al twee generaties in Israël die niks anders gekend hebben dan de Hebreeuwse taal. In 359 of the Common Era, almost 1600 years ago. En 395 van de, dus onze tijdrekening, ongeveer 1600 jaar geleden. The last act of the Sanhedrin before dissolving was to make a new calendar. Was de laatste handeling van de Sanhedrin voordat ze dus ophielden te bestaan, was een nieuwe kalender te maken. Rabbi Hillel too said that the Jews would use this calendar until the Messiah comes. En uh, Rabbi Hillel zei dat de Joden deze kalender zouden gebruiken tot de Messias zou komen. Yet it took nearly 900 years before most of the Jews were even using it. Maar toch heeft het bijna 900 jaar geduurd vooraleer de, het grootste gedeelte van de Joden het begon te gebruiken. The Jewish calendar is not the biblical calendar. De Joodse kalender is geen Bijbelse kalender. It's a calculated calendar. Het is een berekende kalender. But the Creator's calendar is an observed calendar. Maar de kalender van de schepper is een, is een kalender van observatie. And how it was kept was carefully documented even by the Pharisees back en, in the first century. En hoe dat gehouden werd was heel uh, uh, uh, ja, nadrukkelijk opgetekend, zelfs door de Farizeeën. Yet there were many Jews who never accepted that invented calendar. En er waren veel Joden die nooit die uitgevonden kalender hebben aanvaard. And they said that when we return to the land of Israel, the Creator's calendar will be restored. En ze zeiden, als wij terugkeren naar het land van Israël, zal de, de kalender van de schepper hersteld worden. For me, this started over 36 years ago. Voor mij is dat ongeveer 36 jaar geleden begonnen. And in the last 20 years, the Orthodox in Israel have worked very diligently to restore the ancient reckoning. En in de laatste 20 jaar hebben de orthodoxe Joden in Israël heel hard gewerkt om die uh, originele kalender terug te herstellen. But they state that they won't follow that calendar until the Messiah comes. Maar ze zeggen dat ze die kalender niet zullen volgen tot de Messias komt. I assert that the Almighty has never left his calendar behind. Maar ik durf te zeggen dat eh, de Almachtige zijn kalender nooit verlaten of achtergelaten heeft. And if we understand his times and his seasons, we can know things that the believers are supposed to know in this generation. En als wij zijn tijden en zijn seizoenen herkennen, dan kunnen wij dingen begrijpen die we verondersteld zijn van te begrijpen. It was now um, 10 years ago. Het is nu tien jaar geleden. In the spring of the year. In de lente. That uh, the barley was aviv in the land of Israel. Dat de gerst in bloei stond in het land Israël. And the first sliver of the new moon appeared. En de eerste sliver van de nieuwe maan uh, eh, zichtbaar werd. So, this is the first month of the year. Dus dat was de eerste maand van het jaar. For six and a half years we had been waiting for this month. Zes en een half jaar hebben we voor deze maand, op deze maand gewacht. Because on September 13th, 1999... or excuse me, September 13th, 1993, Israel entered into Isaiah's covenant with death. Want in uh, when? In September 13, Septem 1993. September 1993 ging uh, Israël het verbond met van Jesaja in. They entered into what Isaiah referred to as a covenant with death. Dus dan gingen ze in, in dat waarnaar Jezaja refereert als een verbond met de dood. Uh, this is detailed in the 28th chapter of Isaiah. Dus dat is gedetailleerd in, de 28e, in het 28e hoofdstuk van Jezaja. Where Israel's leaders would do wickedly against the Almighty's covenant with Abraham waar dus de leiders van Israël uh, kwaad zullen doen met uh, wat er The covenant with Abraham. Uh, wat, ten opzichte van het verbond met Abraham. Do you, do you know what it represents? What does it mean? Uh, say again, sir. Do you know the equivalent in the Hebrew calendar of the 13th September? 1996? That's exactly where we're going. Okay. And what happens at the, That's what was the September, what happens at the 1993, Israel signed the Oslo Peace Accord. Op eh, uh-huh. dus uh, die dag heeft Israël het Oslo-vredesverdrag getekend. Every detail of that agreement you could read in the 28th chapter of Isaiah. Elk detail van die overeenkomst kan je lezen in het 28e hoofdstuk van Jesaja. Israel, excuse me, this covenant was a seven-year covenant. Dat verbond was een zeven jaar, een zeven jaar durend verbond. According to the United Nations. Volgens de Verenigde Naties. At the end of seven years, the Palestinians would be given East Jerusalem as the capital of their new state. Ja. Dus na zeven jaar zou Oost-Jeruzalem aan Palestina gegeven worden als de hoofdstad van hun nieuwe staat. The Pope would be given part of the Temple Mount. En de paus zou een stuk van de Tempelberg krijgen. And all Israel would get was the promise of peace. En al wat Israël zou krijgen was de belofte van vrede. the Almighty said he will annul their covenant with death by violence. En de Almachtige zei dat hij een doodsverbond zou vernietigen of tot nul verklaren door geweld. Does everyone know what Oslo means in Hebrew? Weet iedereen wat Oslo in het Hebreeuws betekent? Toilet seat. Wc-bril. Ah. Wc-bril betekent ons The very thing the Almighty said, I'm going to flush. is called the toilet seat. Dus het enige, dat waarvan de Almachtige zei, wat ik ga doorspoelen, is dat, die wc-bril. Tell me he does not have a sense of humor. Zeg me dat hij geen gevoel voor humor heeft. Now, the date on which this is made, September 13, 1993. Dus de datum waarop dit geschreven is, op september 13 september 1993. You would think that it would be completed September 13th of the year 2000. Dan zou je denken dat dat dus eh, zou eh, tot stand gekomen hebben in het jaar 2000 op 13 september na zeven jaar. But as my brother has already astutely observed. The creator does not run the universe by a pagan calendar. Maar zoals mijn broer al opgemerkt heeft, de schepper eh, heerst niet over de wereld met een heidense kalender. They entered into the covenant with death on the day of trumpets. Dus ze zijn dat uh, doodsverbond ingegaan op de dag van de bazuinen. What is the day of trumpets seven years later? En wat is de dag van de bazuinen zeven jaar later? You can't calculate it seven years in advance. Je kan het niet berekenen zeven, zeven jaar op voorhand. Because the first month of the year Want, is the month of the Aviv barley. Want de eerste maand van het jaar is de maand van de Uh, van de gerst. Uh, of the is, of is Hebrew. Het ont, ontluiken van de gerst, ja. Okay. Everyone say Aviv. Aviv. Aviv. Aviv. Aviv. That is an ancient Hebrew agricultural term. Dus dat is een oude Hebreeuwse agricultuur of landbouwkundige term. See, at the end of the 12th month each year, we look for the new moon. Dus op het einde van de twaalfde maand elk jaar kijken we uit naar de nieuwe maan. And when we see the new moon, the question is, what month is it? En als we de nieuwe maan zien, dan is de vraag, welke maand is het dan? Because if at the end of the 12th month the barley is not ripe enough, we can't have Passover two weeks later. Want als op de eerste van de maand de gerst niet rijp genoeg is, kunnen we twee weken later geen Pesach hebben. Why can we not have Passover unless the barley is ripe enough? Waarom kunnen we geen Pesach hebben tenzij dat de gerst rijp genoeg is? Because during the feast of unleavened bread, we must present the first fruits of the barley harvest in the temple. Want de uh, gedurende de week van ongezuurde broden moeten we de eerste rijpe vruchten aanbieden in de tempel, de eerste vrucht. And because the barley must be aviv with the new moon. En omdat de barley rijp moet zijn tegelijk met de nieuwe moon. If it's not if it's not ripe at the end of the 12th month, we have to add another month onto the year. Dus als het niet rijp is op de twaalfde maand, moeten we een maand toevoegen aan het jaar. Now, how the modern Jewish calendar does it. Hoe dat de eh, moderne Joodse kalender dat doet. It's a mathematical logarithm. Dat is een mathematische logaritme. Seven times every 19 years they add a 13th month on. Dus zeven keer elk negentiende jaar voegen ze er een dertiende maand bij. This was all calculated 1600 years ago. Dat is 1600 jaar geleden allemaal berekend. <laughs> Unfortunately, the Almighty doesn't tell us his calendar 16 years in advance. Dus spijt genoeg eh, zegt de eh, Almachtige ons zijn kalender niet 1600 jaar. So in the spring of the year 2000, The barley is now Aviv. Dus in de uh, lente van het jaar 2000 is de gerst nu in bloei. And so I went on radio and television programs all over America making this announcement. Dus ik was over heel Amerika op radio en tv-programma's om dit hier eh, te verkondigen. We will see violence erupt in Jerusalem before sundown, September 28th. En we zullen geweld zien losbreken in Jeruzalem voordat de avond valt op september 28, de 28 september. That violence would annul Israel's covenant with death. En die, dat geweld zal Israëls verbond met de dood uh, uh, annuleren, doen ophouden. What happened on the morning of September 28th of 2000, everyone just about in the world knows today. Wat er gebeurt op de morgen van uh, september 2000, dat weet bijna iedereen in de wereld. The date might skip your mind, but it's burned into my brain forever. Dus de datum kan u ont ontsnappen, maar in mijn geest is het voor altijd ingebrand. Ariel Sharon was not yet prime minister. Dus Ariel Sharon was nog geen eerste minister. He went up onto the Temple Mount with his wife's Bible. Hij ging de Tempelberg op met de Bijbel van zijn vrouw. His wife had died, but she was a Messianic Jew. Zijn vrouw was gestorven, maar zij was een Messiaanse Joodse. Ariel Sharon opened up to the prophecy of Ezekiel. En Ariel Sharon opende het boek op de profetie van de Ezekiel. And he read the prophecy, the last day prophecy of the stick of Ephraim and the stick of Judah becoming one in the hand of the Messiah. En daar las hij dus de laatste profetie over de stok van Juda en de stok van Ephraim die één zouden worden in de hand van de Messias. Right then the bloodshed began. Van dat moment begon het bloedvergeten. That is when the second intifada began that moment. Op dat moment begon de tweede intifada. Before sundown, September 28th, that is when the covenant with death was annulled. Dus voor de zon onderging op 28 eh, september, op dat moment was het doodsverbond met Israël uh, geannuleerd. Now why did I say sundown September 28? Waarom zeg ik eh, zonsondergang 28 september? Because all I had to do was calculate the new moon of the seventh month and I could tell you exactly when it was going to take place. Dus al wat ik moest doen was de nieuwe maan van uh, 28 september berekenen en dan kon ik precies zeggen wanneer het zou plaatsvinden. And as far as we know, it's the first time in history that a prophecy has been known and it's occurred on the very day. En het is de eerste keer in de geschiedenis dat een profetie uitgekomen of bekend geworden is en uitgekomen is precies op de dag die het uh, gezegd wordt. Well, it's the first time that we knew about it in advance de, het was de eerste keer dat we er op voorhand over wisten. Because the Gospels are full of the Messiah fulfilling Passover on the very day, the very hour, the exact moment, just like we rehearsed them in the temple. Want de evangeliën staan vol van Yeshua die de profetie vervulde precies op de juiste dag en op het juiste uur zoals het in de tempel werd uh, gedaan. That's why I said that this proves the Creator runs the universe according to His calendar and His time clock. Dus daarom is het dat ik zeg dat de Schepper de wereld uh, uh, leidt op, volgens zijn kalender en niet volgens dus een wereldse kalender. And those who want to ignore it do so at their own peril. En diegenen die dat willen negeren, die kunnen dat gerust doen, maar tot hun eigen schade. Op hun eigen verantwoordelijkheid. See, we are supposed to be the children of light. Dus wij zijn verondersteld van de kinderen van het licht te zijn. We are not supposed to be ignorant of his times and his seasons. Wij zijn niet verondersteld van onwetend te zijn over zijn tijden en zijn seizoenen. We are supposed to understand that the feasts of the Lord are prophetic shadow pictures. Wij worden verondersteld te weten dat de feesten van de Heer profetische schaduwbeelden zijn. Hmm. Your Coca Cola is a lot lighter here. Thank you. I had some other things to share with you concerning this, but we may wait till tomorrow on it. Er zijn nog meer dingen die ik hierover met u wil delen, maar misschien zal ik dat beter uh, naar morgen verschaven. But tonight we celebrate the new moon and the, excuse me, the renewed moon and the renewed covenant. Maar vanavond vieren we de vernieuwde maan en het vernieuwde verbond. And so let's pray together. Dus laten we samen bidden. Abba Father, we uh, come into your presence this evening. Abba vader, we zijn in uw aanwezigheid gekomen vanavond. And we bless you for your eternal covenant with Israel. En we zegenen u voor uw eeuwig verbond met Israël. And that you have invited all who will to be grafted in to Israel. En dat je uitgenodigd hebt, hebt ieder die wil om ingeënt te worden in Israël both estranged Israelites who are scattered all over the world, zowel de vervreemde Israëlieten die over de hele wereld verspreid zijn, and those who have no Israel blood at all. En, en ook zij die helemaal geen Israëlitisch bloed hebben. Like King David's grandmother, Ruth. Zoals de grootmoeder van, King da van koning David, Ruth. You have opened the door for all who would believe to become the children of Abraham by faith. U hebt de deur geopend voor ieder die wil geloven om tot Yeshua te komen in geloof. And as you gave Israel your calendar again before leaving Egypt. En terwijl jij eh, Israël opnieuw uw kalender gegeven hebt voor ze Egypte verlieten. And you set your times and your seasons en uw tijden en uw seizoenen gezet hebt. Now we willingly bow at the feet of the King of the universe. Nu buigen we ons gewillig aan de voeten van de koning van het heelal. And we say that you are our Elohim. En we zeggen dat u onze Elohim bent. To you alone we submit. Aan u alleen onderwerpen wij ons. We thank you for renewing your promises. We danken u om uw belofte te vernieuwen. And in this generation, you've called us out from a very dark and twisted world. En in deze generatie hebt u ons geroepen uit een hele uh, uh, donkere en, en verwrongen wereld. And tonight, at the time of the renewed moon, we renew our commitment to you. En vanavond, tijdens deze vernieuwde maan, vernieuwen wij ook ons verbindenis aan u. Anything that you have to do to clean us up and to use us in your service, we give you permission. Eender wat u eh, moet doen om ons te reinigen en om ons terug op het juiste pad te zetten, we geven, u volledig, we geven ons volledig over opdat u dat zou doen. The only thing is that we ask is that at the end of the journey, you say unto us, Well done, good job. Het enige wat we vragen is dat u aan het einde van de reis tegen ons zal zeggen, goed gedaan, trouwe dienaar. So in the name of Yeshua, our Messiah. Dus in de naam van Yeshua, onze Messias. We submit to you on this Sabbath. Uh, geven wij ons aan u over op deze Sabbath. This is your day and we ask that you meet us with your presence here. Dit is uw dag en we vragen dat u ons wil ontmoeten met uw aanwezigheid hier. We ask that you fill us with the truth of your word. We vragen dat u ons wil vullen met de waarheid van uw woord. And that you direct us by your Holy Spirit. En dat u ons leidt door uw Ruach HaKodesh. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Amen. I have a gift for all of you. Ik heb een geschenk voor ieder van jullie. We're coming to the end of this year. We just started the 12th month. We komen aan het einde van dit jaar. We hebben juist de twaalfde maand begonnen. Excuse me. The, not the 12th, the 11th month. De elfde maand. I flipped the page. Ja, ah. And the uh, Aviv barley will be seen in Israel sometime this spring. En de uh, gerst, uh, aviv gerst, zal ongeveer uh, deze lente ergens te zien zijn in Israël. And that's when we publish the astronomically and agriculturally corrected biblical Hebrew calendar for the year. En daarom publiceren we de astronomische en uh, landbouwkundige kalender voor Eh, dit jaar, jaar. And so the calendar for this last year has all the articles that you need to understand the Creator's reckoning of time. En dus deze kalender heeft al de artikels die je nodig hebt om dus de tijden van de Heer te begrijpen. This is basically the recent history of the restoration of the calendar. Dus dat is in feite dus de, de recente geschiedenis van het herstel van de kalender. I'm the only messianic member of the Israeli New Moon Society. Ik ben het enige lid, Israëlische lid van de Nieuwe Maan uh, Society. Which is a group of ultra-orthodox rabbinic scholars. Die groep is van ultra-orthodoxe rabbijnse uh, leraren. But when my calendar was published 10 years ago, they knew that it was right on. Maar toen tien jaar geleden mijn kalender gepubliceerd werd, wisten ze dus dat het juist was. So tonight you're going to be like the rabbis in Jerusalem. Dus vanavond gaan jullie zijn als de rabbijnen in Jeruzalem. I'm going to give you my calendar. Ik ga jullie mijn kalender geven. And so we're going to pass this out. We gaan die uitdelen. And if we don't have enough here, we'll get some more out, okay? Holger, do you want? Will you help? can uh, pass these the audience. And if you need more to help get out to your friends and to teach them, let me know. Okay? Uh, I do not have any in English here. Because I, I cannot read German. You cannot read German? Well, I will get you English then. Very good. Okay, I will I'm going to send a care package to you okay. so that you can spread it about. Do you have the uh, French? French now this this is this one is in German. Okay. Next year we, we will have one in uh, English, and we do have one in English right now. Okay. So I'll get some to you, and you distribute some in English here. okay. Uh, we have it in Deutsch for the first time this year. Next year we'll have it in Italian because the Pope's been begging for one for years. And uh, I don't know if uh, have, have you heard about it over here? I'm running for Pope. hij, hij geeft zich nu op om paus te worden they, they, they say that there's a prophecy about the next pope being a heretic. Vote for me. I would be considered a heretic. There is a prophecy that says that dat de volgende paus een heilige gaat zijn, dus stem op mij. Ik zal de nieuwe paus worden. Only the next one, yeah. <laughs> yeah that's right. And also this next year we'll have it in Russian as well. Any any Russian speakers here? No. Okay. Nee, nee, nee, nee. antichrist. Well, well, excellent. Well, good. Well, uh, in Israel, of course, to work for the government, you have to speak Hebrew and Russian. So In Israel? in Israel, you have to speak Russian or you can't work for the government. Okay. Yeah, there are that many Russians in Israel, Russian Jews. So ah, oh, oh. hometown. Yeah. Does it make you homesick? How many of you been to Jerusalem? Hmm. Uh, lovely. This is like a homecoming tonight. Yeah. Okay. Well, tonight we're having kiddush here in uh, uh, in Antwerp, Yep. When you come to Israel, stop by for Kiddush at my house. Right. Down, okay? okay. and uh, we, we, will have some fun. Yeah. Ah, I want to take you a special place tonight. Ik wil jullie vanavond naar een speciale plaats nemen, meenemen. Any of you recognize this place? En als u deze plaats kent. Simon Peter said that in the last days, the remains of Sodom and Gomorrah would be a visible example of God's righteous judgment. Dus uh, Petrus zei dat in de laatste dagen de overblijfselen van Sodom en Gomorra een, uh, eh, een, een, zichtbaar bewijs zouden zijn van Gods uh, rechtvaardig oordeel. Peter knew where it was. Petrus wist waar het was. Josephus knew where it was. Josephus wist waar het was. Moses told us where it was in Deuteronomy. En Mozes vertelde ons waar het was in Deuteronomium. But for nearly 2000 years it's been lost. Maar gedurende bijna 2000 jaar heeft het eh, verloren geweest. When we look for man-made artifacts, we look for 90 degree angles. Als we kijken naar, eh, als we zoeken naar eh, eh, door mensen gemaakte artifacts, Dan moet je dus voor rechthoek. Uh, eh, 90 degree angles don't happen in nature. Dus eh, zo'n hoek bestaan er niet in de natuur, van 90 graden. These are two elongated pyramid-shaped objects out in the desert. Dus dit zijn twee piramidevormige ja, stukken They are the same length. The same height. Dezelfde hoogte. And the same angle of incline. And dezelfde hoek uh, waarmee ze geplaatst zijn. Impossible for any natural object. Onmogelijk voor een, een natuurlijk object. This opens the way into the temple site here in the city of Gomorrah. Dus dat opent de weg naar de tempelplaats in de stad Gomorra. Here in the foreground is a sphinx-shaped object dus- that has been eroding through the generations. Dus daar is een object als een, een, eh, ja, een punt dat door de, door de jaren daar gekomen is. Here I am in my desert attire. <laughs> daar is hem in zijn uh, uh, I camped out in Gomorrah for an entire week. Dus ik ben daar gaan kamperen een, een hele week in About 15 years ago. Ongeveer 15 jaar geleden. You can see how brimstone rained down from heaven just like hail. Dus je kunt zien hoe uh, brimstone, hoe hagel, ja, deze zwavelsteen, de, de zwavelsteen daar vanuit de hemel is neergekomen. There's a question of what brimstone is. Yes, it smells. Yeah. This is negative. This is brimstone from the city of Gomorrah, right dat, here. Hier is, uh, ja, dus zwavel van de stad Gomorrah. Unfortunately, this got broken in Switzerland. spijtig genoeg is dat in Zwitserland gebroken. So I ask you to be very careful with it. Dus wees er alsjeblieft heel voorzichtig mee. This is worth about 116,000 euros. Dus dat is ongeveer 116.000 euro waard. Dat is een stukje zwavel is dat. The reason it's worth so much, I'm the only one who has one in town. I can charge whatever I want. <laughs> De reden waarom het zo duur is, is omdat ik de enige ben die zoiets heeft, dus ik kan voor vragen wat ik wil. This rained down out of heaven 4000 years ago. Dus dat regende, dat kwam uit de hemel geregend 4000 jaar geleden. Zwavelsteek. If we take a lit match and touch it to this, it will immediately turn into a black oozing mass with purple flames. Dus als je daar een klein beetje vuur zou tegenaan brengen, dan gaat dat onmiddellijk dus een, een groot vuur met purpervlammen geven. It will incinerate stainless steel. Dat zal zelfs uh, staal, ehm, stainless steel yeah. doen smelten. We lit a piece and put it on the windshield of a car and it melted straight through. <laughs> We hadden een, een, stukje verwarmd en we hadden het op, uh, op een auto gelegd en het smolt gewoon door. Walker, did you get a license plate on that car? <laughs> No, we, we did it on a junk windshield in America. Nee, nee, we hebben het op You're okay. uh, op een uh, auto, op een autokerk hmm. op een gedaan. Op, een, op de ruit eigenlijk, op de windshield. Dus door de ruit gaat dat door. In Hebrew, this is gofrit. This Everyone say gofrit. Gofrit is het woord in Hebreeuws. Gofrit. Translated into English as hellfire. Or dus, brimstone. Ja, dus in het Engels vertaald als uh, vuur ah, uit de smell hel. Your, smell your fingers. Nou. Ah. This is what hell smells like just before it's lit. Zo riekt de hel vlak voordat ze aangestoken wordt. Ah. Bruce is holding several chunks of brimstone in his hand, right by this sphinx. Dus uh, daar heeft uh, uh, dus Bruce verschillende steentjes van zwavelsteen. Hmm? He must be very rich. No. Very rich. Oh, yeah, yeah, very rich. oh, when I camped out there, I woke up in the morning and found these lion paw prints outside of my tent. Dus toen ik daar kampeerde, als ik dan s'morgens uit mijn tent kwam, volgde ik die uh, footprinten van de leeuwen. Here a lioness and her two cubs. Dus dat is van een leeuwin en haar twee jongen. Here is the imprint of the body of a lion. Dus dat is de indruk van het lichaam van een leeuw. If, if you're on top of Masada, you can, you can right? see it. Mm -hmm. uh -huh. Yeah, when I saw this in the morning, I was a little nervous. so every night for the rest of the week, I was inside the nylon screen walls of my tent before sundown. Dus elke nacht voor de rest van de week was ik, voordat de zon onderging, binnen het nylon van mijn tent. Because we know nylon will keep out lions. Ah, nylon houdt de leeuwen buiten. How so? How? I'm here. Yeah. I'm proof. Nylon keeps out lions. but when I take my daughter out there, She is holding M16 full automatic. Bruce has a 357 Magnum on his side. revolver, Magnum. I have four daughters, and so I'm much more careful with them. And uh, this year, my youngest daughter is in Mannheim teaching English in high school. En dit jaar is zijn jongste dochter in Mannheim Engels aan het onderwijzen in een hogeschool. Ah. The remains of Sodom and Gomorrah are a testimony for this generation. Dus de overblijfsels van Sodom en Gomorra zijn een getuigenis voor deze generatie. Peter says it will be a testimony to the wicked and the righteous. Dus Petrus zegt dat ze een getuigenis zullen zijn voor de boze en de rechtvaardigen. Just as the Almighty saved Lot in the day of judgment, he is able to save the righteous in the day of his judgment. Net zoals de Almachtige Lot spaarde uh, op de dag van zijn oordeel, zo is hij ook in staat om de rechtvaardigen op deze aarde te sparen. That's why Yeshua said, when you see war and terrorism, do not fear. Daarom zegt Yeshua, als je uh, oorlog en terrorisme ziet, all this stuff is going to happen and it's going to look very, very bad. Dat gaat allemaal gebeuren en het zal er heel, heel erg uitzien. But he's in charge of the universe. Maar hij heerst over de, het heelal. This is also a testimony to the wicked. En dit is ook een getuigenis voor de bozen. Whether one believes in him or not makes no difference whatsoever. Of iemand in hem gelooft of niet, of niet maakt totaal geen verschil. He is the righteous judge. Hij is de rechtvaardige eh, rechter. You know, the righteous do not fear the day of judgment. De rechtvaardige vrezen de dag des oordeels niet. Do not the righteous go to the judge for righteous judgment in a court of law? gaan de rechtvaardigen niet eh, voor een rechtvaardig oordeel naar, naar een uh, rechtbank. The day of judgment is when the wicked get punished. De dag des oordeels is wanneer de bozen zullen gestraft worden. The righteous are rewarded. De rechtvaardigen zullen beloond worden. So this is a testimony for the days that we are now approaching. Dus dit is een getuigenis voor de dagen die nu nabij zijn. 4000 years ago, the creator of the heavens and the earth made an everlasting covenant with Abraham. Dus 4000 jaar geleden heeft de schepper van de hemelen en de aarde een eeuwigdurend verbond gemaakt met Israël. All the land from the Euphrates to the Nile belongs to the sons of Israel al het land van de Eufraat tot, de, tot aan de Nijl behoort aan de zone van Israël. Shockwaves are going to shake the earth as heaven reaches down to fulfill that promise. Dus er gaan schokken de aarde vullen als de hemel naar beneden komt om dit te vervullen. And every nation that stands against that covenant will find themselves on the battlefield against the Almighty elke uh, natie die tegen dat verbond inkomt, zal zichzelf op het, eh, op het gevechtsterrein bevinden. Als The world needs to prepare for a rude awakening. Dus de wereld moet zich voorbereiden op een ruw ontwaken. I want to take you on an amazing adventure tonight that I think you're going to enjoy. Ik ga jullie op een verbazingwekkend avontuur meenemen waarvan ik denk dat je zult genieten. We're starting late, so I'm going to have to be brief. I, told the people that you could go on as long as the Ruach leads you. Yeah, but I'd like them to stay though. <laughs> <laughs> So, how much time do we have reasonably? Whatever. Say ten. <laughs> Whatever. Ten, eleven. What, what do you say? Ten? Ten thirty? Ten thirty. Half Okay. Okay. Good. That gives me an idea of where we can go tonight. Okay. <laughs> Um, I have to apologize that when we got here, we have no video DVD's left on this continent. Oh. Dus ik moet mij verontschuldigen, maar eh, toen we hier kwamen hebben we geen enkel video of dvd is er nog overgebleven. Alles is verkocht. We have over 180 television programs on DVD. We hebben meer dan 180 eh, tv-programma's eh, op dvd. We have about 25 volumes. Ongeveer 25 voorbeelden. Some of them are as short as one hour, some are as long as 10 hours. sommige zijn maar een uur, maar sommige duren 10 uur. And they are all absolute treasures. het zijn allemaal absoluut schatten. It has taken my whole life to be able to present some of this information to you. Het heeft me mijn hele leven gekost om Eh, deze informatie aan u te kunnen doorgeven. And just about everything I do is recorded and immediately erased. <laughs> en bijna alles wat ik doe is opgenomen en onmiddellijk weer uitgewist. But when we have something that needs to get to the world, we put it in a format that it can go on television. Aha. Maar als, er, als we iets hebben dat de wereld moet ingaan, dan nemen we het op in een formaat dat het op tv kan gaan. So I can teach you and then you can teach your neighbors. Dus ik kan jullie onderwijzen en dan kunnen jullie je buren onderwijzen. Many years ago, Israel took the Sinai Peninsula from Egypt. Dus veel jaren geleden nam Israël het, uh, Schiereiland uh, uh, Sinai in, van Egypte. 1967, the Six Day War. 1967. At that time, archaeologists went into the Sinai Peninsula and followed Israel's travel out of Egypt. Op die tijd volgde de. Hoe, hoe followed who? Uh, archaeologists ah, de were able to follow. Uh, waren toen in staat om dat pad op de, in dat Schiereiland te volgen. What they found completely goes against what Constantine and his religious system has been telling us for centuries. Wat zij vonden gaat compleet in tegen wat Constantijn en zijn religieus systeem ons voor eeuwen heeft verteld. Tonight I'm going to give you a very quick overview. Dus vanavond ga ik u een heel eh, kort overzicht geven. If you want to hear the whole thing, you have to get the Sinai Connection video series. Als je de hele studie wil horen, dan moet je die videoserie kopen. But we're going to start about oh two hours into the video tonight. Maar we gaan uh, ongeveer twee uur van de video samenvatten vandaag. just show you a couple of things. En ik ga u maar een paar dingen tonen. We had traveled day and night for an entire week coming from the city of Sukkot to the far edge of the wilderness. Dus we hebben gedurende twee dag en nacht gereisd om vanaf de stad van Sukkot tot uh, heel ver de woestijn in te reizen. When we got to the city of Etham, we were told to turn to the south and encamp by the sea. Dus toen we aan de stad Eton kwamen, werd ons gezegd om naar het zuiden te keren en, ons, en te kamperen bij de zee. Moses was told that Pharaoh will think that we are entangled in the land. Dus Moses werd gezegd dat we zouden denken dat we verdwaald waren in het land. Entangled, verdwaald. This is the Wadi Watir, a dry riverbed. Dus dat is een wadi, dus een droog rivierbedding. Once we entered into this riverbed, we were entangled in the land. We couldn't get out. Dus één keer dat we in dat in die rivierbedding zaten, uh, eh, waar we gevangen, gevangen in, konden we er niet meer uit. You don't take your family and your herds and get up these mountains. Je kan je familie en je kudde niet nemen om die bergen op te gaan. This empties onto this beach on the shore of the Yamsuf. Dus daar, dat is de, de, de kust van de Yamsuf. Everyone say Yamsuf. Yamsu. Ah, excellent. You're, you're good Hebrew. Again, Yam Yamsu. This is the Yamsu. That is the Yam Yamsu of the Schelfzee. Yeah? The Rietse, Rietse. It's translated as Reed Sea or Red Sea. Yeah, the important thing is it's the Yam Suf. Ja, dus hoe dat het ook vertaald wordt, belangrijk is, het is de Jamsee. I don't care if you want to call it the Blue Sea. het kan mij niet schelen als je het de Blauwe Zee doet. Because it's the Yam Suf. Want Very important. De Yam There's only one body of water in the Bible called the Yam Suf. Er is maar één uh, gedeelte water in de hele wereld dat de Yam Suf genoemd wordt. This is it. En dat is dat. We came down and encamped by the sea. Dus we kampeerden daar bij de zee. To the south, the mountains go to the sea. You can't get past it. Dus in, naar het zuiden gaan de bergen de zee in, daar kan je niet voorbij. To the north is the Egyptian military camp Migdal. Dus daar is het Egyptische militaire kamp Migdal. Which is Hebrew for tower. Dus wat Hebreeuws is verstoren. You know, like the castle keep. Ja. Okay. Pharaoh came charging down this wadi, chasing us. Ja. Dus Pharaoh kwam door die wadi ons achterna. And right here is where a pillar of fire stood to hold Pharaoh back from us. En daar stond een vuur, een eh, vuurpilaar die uh, dus Farao tegenhield. After the Six Day War, there was a pillar that was found in the water on the beach. Na de Zesdaagse Oorlog is daar dus een pilaar gevonden aan de, aan de kust. The Israeli Army Corps of Engineers took a crane and set it up across the road. Dus de, de leger uh, eh, eh, ingenieurs hebben dus een kraan genomen en hebben de, daar rechtop gezet. They knew that this was a pillar from the time of Solomon because of its shape. Dus ze wisten dat dat een pilaar was uit de tijd van Solomon omwille van zijn vorm. It was badly eroded. En het was heel erg verroest. A year later, archaeologists crossed the Yam in a rubber raft in the middle of the night. Dus een jaar later hebben de archeologen de Yam overgestoken in een rubberboot. On the opposite shore was a pillar but it was still standing. En aan de andere kant was er een pilaar die nog altijd rechtop stond. On it was ancient Paleo-Hebrew writing before en, Babylon. En daarop was oude uh, uh, Paleo-Hebreeuws geschriften van voor de tijd van Babylon. They could make out Solomon. Daar konden ze Solomon in lezen. Moses. Moses. Pharaoh. Pharaoh. Death. Yod. Yod Hey Vav Hey. Yod He Vav And from that, they suspected that Solomon, the wisest man in the world, knew where the crossing site was. En van daar, daardoor veronderstelden ze dat Mo, eh, Solomon, die de wijste man op de aarde was, wist waar de doorwaardbare plaats was. Why would Solomon know? 70 kilometers to the north is a lot. 70 kilometer naar het noorden is How many of you been to lot? No. Okay. The scripture says that Solomon built his navy yard at Etzion Geber, which is next to a lot on the Yam Suf. Dus uh, er wordt gezegd dat Solomon zijn, zijn bootplaats eh, eh, bouwde in die plaats naast Elat. What is this body of water now called? En hoe wordt dat nu genoemd? The, the Gulf of Aqaba. Ah ja, de golf van Aqaba. See, it doesn't matter what you call it in any language. Dus het geeft niet hoe dat het noemt in gelijk welke taal. It's the Yam Suf. Het blijft de Yam Suf. This is the body of water Israel crossed on dry ground. En dat is het stuk water dat Israël doorwaadde op droge grond. But how are we going to cross this? Maar hoe gaan wij daardoor we, We have a major problem. We hebben een enorm probleem. This is a part of the Great Rift Valley. Dus dat is, maakt een deel uit van de, de vallei, de grote riftvallei. A 3000 mile fracture in the Earth's crust that goes from Turkey into the continent of Africa. Een stuk van 3000 mijl dat van Turkije tot aan uh, een stuk van Afrika gaat. If you swim out from the shore just 100 meters, it drops off a mile straight down. Dus als je gewoon 100 meter, diep gaat, dan ga ik het in één keer een mijl diep. It says the Almighty blew with the wind and the water parted and dried up in one night. Dus het zegt in de schrift dat de Almachtige blies en dat het water eh, zich spleet in, in één nacht. But we still have a big problem. Maar we hebben nog altijd een groot Have any of you seen the Grand Canyon in America? Ja, hebben er sommigen eh, de, de Grand Canyon. You take away the water in one night, Je neemt het water weg in één nacht. you've got a chasm that is deeper, wider, and longer than the Grand Canyon. En dan heb je daar dus een ravijn die dieper, breder en langer is dan de Grand Canyon. But yet there was a pillar found here and a pillar found here. toch is er dus een pilaar gevonden daar en daar. I'm going to show you a map from the British Royal Admiralty now. En nu ga ik u een map tonen van de uh, Britse admiraalteam. Here is the beach at Nueva. Dus daar is de, de, het strand van Nueva. This is where one pillar was found. En daar is één pilaar. Here's where the other pillar was found. En daar de andere. On each side, there is a chasm 5,000 feet straight down. En aan elke uh, kant is er dus een, een, een diepte van 5000 meter. But in this one place maar, on the Yansuf, there is an underwater land bridge. Maar op die ene plaats van de Yamsuf is er een, een, een landbrug onder water. Across this hundreds of Egyptian cherry parts have been found. En daar zijn honderden van de, de Egyptische strijdwagens gevonden. We've got it on video. En dat hebben we op video. Would you like to see it? Zou je dat willen zien? You got time? Yes. Hebben We've been waiting 3,400 years for tonight. We, got time. We hebben tijd. We hebben 3,400 jaar gewacht hmm. voor This is the first artifact that was brought up from the Red Sea. Dus dit is het eerste uh, antiek, antiek, ding. Wait, I call it the Red Sea. What is it really? Ik mm, noem het uh, de Rode Zee, maar wat is dit? Yamsu. Yam Memorize it. Yam Yam okay? <clears throat> now, there's something very important. Yam means uh, sea, but what does Suf mean? It means reeds. That's why it's called the Reed Sea. Some people say Red Sea, it just depends how you pronounce the E. Red, Reed, but it's a Yam Su. Okay? Now, cherry parts would have dissolved long ago in the waters of the Su. Wat paard? Chariot part. Ah, dus het gedeelte van de krijgswagens eh, als ze dieper in die waren, helemaal vergaan zijn. Except the creator created coral with a very specific life cycle. Ah, ja. Dus behalve dat de schepper een, een zeer speciaal koraal heeft geschapen, dat dus een hele lange levenscyclus heeft. Coral is een animal. Dus een koraal is een millions of animals. Miljoenen dieren. They cannot begin growing on sand or silt. They have to have something to attach to. Dus die kunnen niet groeien dus op, op eh, zand. Die hebben iets nodig waaraan ze zich kunnen vastzetten. Many times they will take on the exact shape of an object and stop growing. Dus heel dikwijls namen ze de precieze vorm van een van een object aan en dan stopten ze like, het groeien. like the mast in the steering wheels of ancient ships. Dus zoals de mast of een stuurwiel van oude schepen. Sometimes they will keep growing for hundreds of kilometers like the Great Barrier Reef. Dus soms groeiden ze voor 100 kilometers zoals de grote eh, reef. This chunk of coral was taken to the Department of Antiquities in Cairo, Egypt. Dus dit, eh, daar een stuk van is naar de, het departement van antiquiteiten genomen in Cairo in Egypte. As the uh, as the department head approached the table, he immediately said, "That's 18th dynasty." And as the uh, eh, Say it again. 18th dynasty. He oh, said, uh, that's, from the 18th, that's 18th uh, dynasty. That's from the 18th dynasty. The archaeologists that brought this hunk of coral there said, How can you tell this chunk of coral is 18th dynasty? En de archeologen die dat daar gebracht hadden vroegen, hoe kun jij zeggen, hoe kun jij zeggen dat dat van de 18e dynastie is? He said, this is a 6 foot chariot wheel. That's what we had in the 18th dynasty. hij zei, dus dat is een, een, eh, een, wiel van een kruis, van een, een, van een zes, wacht dus dat is een wiel van een strijdwagen met zes paarden. En daarom weten we dat dat van de... Spaken. Spaken. En daarvan, ja, en daarvan weten we dus dat het van de 18e dynastie is. Oké. Zes spaken. So After that, the Egyptian Department of Antiquities forbid anyone from bringing up coral from this site. Dus die, uh, uh, die bazen van de uh, antieke, van de archeologie, verboden van gelijk welk stukje van dat nog naar boven te brengen. So we had to start out and do our own research. Dus moesten we ons eigen onderzoek beginnen. On the television program, I wear ancient biblical clothing. Dus op de tv-programma's draag ik oude uh, Bijbelse kledij. Now many of you recognize this is a lot in the background. Dus veel herkennen dat misschien, dat is een lot in de achtergrond. This is next to where Solomon built his navy yard. En dat is dus waar... Uh, uh, naast waar Solomon zijn schip, uh, eh, scheepswerf bouwde. And I'm sailing this ship on what body of water? En, uh, Yamsu. Yeah. They gave me one sheet that says how to sail a boat. Ze gaf mij een papiertje dat mij leerde hoe ik een boot moest zeilen. And so we set out. Our adventures. we do the best with what we have. Dus we hebben het beste, ons, ons best gedaan. Uh, My staff didn't work anywhere near as well as Moses' staff. Mijn staf heeft niet zo goed gewerkt als die van Moses'. We have to, some things we better leave to the experts. some sommige dingen laten we beter aan de experten doen. This is Dr. Leonard Muller from the Karolinska Institute in Stockholm. This stuff is Dr. Leonard Muller from the Karolinska Institute in Stockholm. He's a marine biologist. And he's is een, uh, navy biologist for the laboratory that awards the Nobel Prize in Science. Dus voor het laboratorium dat de Nobelprijs van de wetenschap gewonnen heeft. Now, before you get too impressed, remember that Barack Obama won a Nobel Prize. <laughs> dus vooraleer dat je te veel geïmpressioneerd raakt, denk eraan dat Barack Obama ook een Nobelprijs heeft gewonnen. I opened a box of cornflakes before leaving America and I had a Nobel Prize. Ik heb eens een doos cornflakes opengedaan voor ik Amerika verliet en ik heb een Nobelprijs gewonnen. Dr. Leonard Moeller. In the spring of 2000, he took the most modern research equipment down to the Yamsuf. Dus in 2000. 2000 en, 2000. in 2000 heeft hij dus het modernste materiaal in de Jamsof genomen. For the first time they sent underwater robotic dive cameras down into the Jamsoef. Dus ze hebben onderwater robotten in de Jamsoef laten zakken. Now, what you're going to see is a underwater battlefield. Wat je gaat zien is een onderwater eh, strijdtoneel vol van eh, eh, gedeelte van de strijdwagens. These are not coral reefs. These, this, this is coral on artifacts. Dus dat zijn geen koraalrieven. Dat, dat is koraal dat gegroeid is. Look at the wheel and the axle. The axle shaft and the wheel. Dus kijk naar. One meter diameter. Dus een meter diameter. Underwater magnetometers show that there's metal in all of these parts. Dus onderwater magneten tonen dat er uh, metaal zit in al die gedeelten. It is like a junkyard down there. <laughs> Het is als een, als een uh, ja, junkyard. And so they can detect the metal Stroot, that was once in this. Ja, en ze konden dus het metaal dat erin was eh, detecteren. Leonard Muller says this is unlike any coral anyplace else on the planet. Dus uh, deze man zegt dat is anders dan gelijk welke koraal in gelijk welke plaats op de Now they are going to draw in what they believe this is. En nu gaan ze tekenen wat dat ze geloven dat dat is. It is a one meter diameter base. Dus het is een 1 uh, eh, meter diameter basis. There is a straight axle shaft that goes up to a one, another one meter diameter circle. Dus en dan een, een verbindingstuk dat naar een ander stuk van zo'n meter doormeter gaat. This doesn't happen in nature. Dat gebeurt niet in de natuur. This is not Oh, this one is just a 100 meters off from the Arabian shore, the opposite shore. Dus en dit is maar 100 meter verwijderd van de Arabische Look at the wheel with the axle shaft coming straight up, 90 degree angle. Ja, kijk naar het uh, wiel met dus de, de as. To the right of it is the chariot cab. En dat is dus de wat? It's all by itself. There's nothing else around it. Dus en dat ligt er maar alleen. Er is niets, niets rondom daar. The, the scripture says that while the women and children were scrambling up the other shore. Dus de schrift zegt dat terwijl de vrouwen en de kinderen vooruit strompelden naar de andere zijde. The charioteers were bearing down on them, about to harpoon them. Dan waren die mannen met hun uh, chariots die gingen met een harpoen naar and it says that the Almighty looked down from heaven and ripped the chariot wheels off. En daar zegt het dus dat de eh, Almachtige naar, vanuit de hemel naar beneden keek en de wielen eraf He collapsed the walls of water and destroyed the Egyptian army. Dus en hij sloot de muren, de watermuren en verdronk en vernietigde het Egyptische leger. Even Yul Brunner died in the Zelfs Yul Brunner is in de Japsof gestorven. Yul Brunner. The Almighty is the master of drama. Dus de Almachtige is de meester van When it looks like there is no hope, at the last second he saves his people. Dus als het eruit ziet alsof er geen hoop is, dan op de laatste seconde redt hij zijn volk. Why does he do that? Waarom doet hij dat? Because he wants our life to be exciting. Want hij wil dat ons leven eh, exciting is. He wants adventure. Hij wil avontuur. He created this world for adventure. Hij heeft deze wereld geschapen voor avontuur. Let me ask you men a question. Laat mij aan de mannen een vraag stellen. When is the last time you went to a movie theater to see a movie about women sitting around the table talking with each other? Wanneer was de laatste keer dat je naar de cinema bent gegaan om een, een hoop vrouwen rond de tafel te zien zitten babbelen? No, we want to see things blow up. Nee, we willen zien dat dingen ontploffen. We want excitement. Wij willen opwinding. Well, see, it's the Messiah in you. <laughs> no, he wants excitement. <laughs> okay? So get ready for some excitement. Dus maak je klaar voor wat ik opwinding. Mm-hmm. Oh, boy. Well, here it is. One meter diameter, straight axle shaft, one meter diameter. Look at the length. Ja, dus een meter diameter. Omhoog nog een meter diameter. Here is the chariot that was found in King Tutankhamun's tomb. Dus deze is uh, strijdwagen is gevonden in de uh, koning Tutankhamun's uh, 18th dynasty. Eighteenth uh, dynasty. how, many spokes? Hoeveel spaken? Zes. One meter diameter. Meter straight axle, one meter diameter. En uh, rechte the, as. The exact dimensions of this. Ja, dus de precieze afmetingen van dat. This is bad news for Charles Darwin. Dat is slecht nieuws voor Charles Darwin. His fairy tale is just completely bogus. Zijn, zijn sprookje is bogus. <laughs> bogus, I love that word. uh, here is a four-spoke cherry wheel. Hier is een, een, uh, een strijdwagen wil met vuur spuiten. Coral does not grow on silver or gold. Koraal groeit niet op zilver of goud. It did grow on the axle hub. Het, het groeit alleen op de as, op die knop van de as. And in Egyptian art, there's only one chariot with a four-spoke wheel. En in de Egyptische kunst is er maar één eh, wagen met een, een, wiel met vier spaken. De farao. De farao. En een gold voorspook. En een, Very special indeed. En een gouden vierspaker. Shaul said, Paul said that Mount Sinai is in Arabia. De Shaul zegt dat de berg Sinai in Arabië is. Galatians 4:25. In Galaten 25. The Torah tells us that Moses killed an Egyptian. En de Torah vertelt ons dat Mozes iemand doodde in Egypte. He fled Egypt eh. and he went and dwelt in the land of Midian. Hij ontvluchtte Egypte en hij ging in het land van Midian wonen. Midian is still northwest Saudi Arabia. And Midian is Nohalta, northwest Saudi Arabia. But there's also another verse we must deal with. Maar er is nog een ander vers dat we moeten bekijken. It says Mount Sinai is in Egypt. Dat zegt dat uh, berg Sinai in Egypte is. Dat, dat, Constantijns mama heeft dat gezegd. Yes, yes, yes, yes. This is what Constantine's mother said Mount Sinai is in the Sinai Peninsula of Egypt. Dat is wat de moeder van Constantijn zegt waar dat de berg Sinai is in Egypte. This has always been Egypt. Dat is altijd Egypte geweest. Moses left Egypt and dwelt in Midian. Dus Mozes verliet Egypte en woonde in Midian. He came across the burning bush in Midian as a shepherd. Hij, uh, om, hij eh, had een confrontatie met het brandende braambos in Midian als een herder. The burning bush was on the side of Mount, uh, Mount Sinai. Dus en de brandende braambos was aan de zijde van de berg Sinai. Paul also says Mount Sinai is in Arabia. Paulus zegt ook de berg Sina And in the Greek it says it's on the same longitude line as Jerusalem, which is above it. And uh, where's? It's on the same longitude as Jerusalem. Ah, in het Grieks staat er dus dat het op dezelfde uh, eh, lengtegraad is als Jeruzalem. En Dat ligt daarboven. Here is the Yam Suf. En daar is de Yam Suf. Right here is the only beach large enough to hold the nation of Israel. En daar is het enige strand dat groot genoeg is om het hele volk van Israël Right here is where the pillar was found. En daar is waar de pilaar. And here's the other pillar. En daar is die andere. Pilaar. Right here is the underwater land bridge. En daar is de onderwaterlandbrug. Right here are thousands of coral encrusted cherry parts. En daar zijn duizenden stukken van die uh, uh strijdwagens. <coughs> What part of Israel crossed the Red Sea on dry ground does not the religious world understand? en welk eh, eh, gedeelte van Israël stak de Rode Zee over op droge grond. Welk gedeelte daarvan verstaat de religieuze wereld van de Joden niet? See, Israel lived in this parcel of land. What it's called? Goshen. Goshen. They went down to Sukkot and got the bones of Joseph. Dus dan gingen ze naar Sukkot om de beenderen van Jozef te halen. Out of the step pyramid. Out, uit de piramide. Uh, Sukkot is Saqqara in Egyptian. Dus Sukkot is Saqqara in Egypte. Where is it? Saqqara is right there. Saqqara? And that is where Joseph built the grain distribution center. En daar bouwde Jozef het graanverdelingscentrum. That's where they buried him. Dat is waar dat ze hem begraven. They picked up the bones of Joseph and crossed over into the Sinai Peninsula. Dus ze namen de benen van, benen van Jozef en ze staken de pin. I missed something in the yeah. translation. Yeah, said, the, the legs. I said the, What's the that? Bones, the, the bones. The beans of Joseph? the legs. The bones. Joseph. okay. <laughs> And now I want to take you to Mount Sinai. Do you have a few more minutes? Yeah. Yes. Okay. Mount Sinai is in Arabia, just like the scripture said. May, may, I ask you some? Some people ask for a little break. A little break? Yeah. Okay, okay I'll give you 15 seconds. Five minutes. Okay, before we go to Sinai, everyone take a break. Okay. <laughs>